Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse dominee Andrew Brunson blijft vastzitten in Turkije. Een rechtbank daar heeft een verzoek om opschorting van zijn huisarrest afgewezen. Brunson zit al twee jaar vast voor onder meer betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep. Hij zou banden hebben met de islamitische geestelijke Gulen, die volgens Turkije achter de koepoging zit. Brunson is het middelpunt van een diplomatieke crisis tussen Turkije en de VS. Beide landen hebben elkaar sancties opgelegd, wat met name in Turkije voor onrust zorgt. Zo is de Turkse lira in een vrije val terechtgekomen en zijn er zorgen over het NAVO-partnerschap. De politie heeft een rechtsradicale man uit Schiedam opgepakt... die op Facebook dreigde met een aanslag. Dat deed hij kort na de zelfmoord van het Haagse PVV-raadslid Willy Dille. Hij zei in een filmpje dat ze in opdracht van een raadslid is verkracht door een groep moslims... en dat de politie en de burgemeester haar niet hebben geholpen. Na de zelfmoord van Dille reageerde de Schiedammer met de tekst dat hij een aanslag zou plegen als dit geen drastische consequenties gaat hebben. De man wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf. De gemeente Westland krijgt misschien toch een hotel voor arbeidsmigranten. De gemeenteraad was teruggeroepen voor een spoedvergadering om regels aan te nemen die dat moesten voorkomen, maar was daar net te laat mee. Vlak voordat de regels voor het bestemmingsplan werden aangepast, diende een ondernemer nog een aanvraag in om een Polenhotel te bouwen. De ondernemer ontdekte kort van tevoren dat de regels zouden worden veranderd. Nederlandse KLM-piloten gaan mogelijk actie voeren, want pilotenvakbond VNV heeft het laatste CAO-voorstel van KLM afgewezen. Gisteravond deed KLM nog een voorstel, maar de vakbond vindt het niet ver genoeg gaan. Als de acties doorgaan duurt het nog wel een paar weken voordat die beginnen. En het weer in het oosten nog wat bewolking. In de rest van het land is het zonnig.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 Do do do. around the ship going down. You got a penny, no power. So if your business is running out, it's not my business to talk about. they don't think what they say before they open their mouth. You gotta.